Vijf uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De automobilist die in april in Breda een jongetje van drie doodreed... reed 50 km per uur te hard. Tijdens de rechtszaak tegen de 18-jarige verdachte... bleek dat hij een snelheid had van 80, waar 30 is toegestaan. Na het ongeluk ging de man er vandoor. Vijf uur later meldde hij zich alsnog bij de politie. Familieleden van het omgekomen jongetje reageerden volgens Omroep Brabant emotioneel... toen ze in de rechtszaal hoorden dat de verdachte zo hard heeft gereden. In Nepal hebben overstromingen en aardverschuivingen aan zeker 68 mensen het leven gekost. Er zijn 15 vermisten. Reddingswerkers zoeken met rubberbootjes naar overlevenden. Door de moesson zijn veel rivieren buiten hun oevers getreden en zijn dorpjes overstroomd. Ook buurland India is zwaar getroffen door overstromingen. In het noorden van het land zijn zeker 15 mensen verdronken. India en Nepal kampen vrijwel elk jaar met overstromingen tijdens het regenseizoen. Nederland en Luxemburg kopen samen twee militaire vliegtuigen... voor transport en voor het tanken van andere toestellen in de lucht. De Airbus-toestellen worden eigendom van de NAVO, landen kunnen ze huren. De kosten en het personeel worden verdeeld op basis van het aantal vlieguren... dat een land gebruik maakt van een toestel. De vliegtuigen zijn ook inzetbaar voor medische evacuaties. Volgens minister Hennis is dit project een voorbeeld van de samenwerking tussen Europese landen... die het kabinet graag wil. Mountainbikester Anne Terpstra mag alsnog meedoen aan de Olympische Spelen. De 23-jarige wielrenster eindigde in mei bij het EK in Zweden op de 11e plaats... en voldeed daarmee net niet aan de kwalificatie-eisen. Terpstra mag nu toch naar Rio, omdat een Russin die op de 8e plaats was geëindigd... op doping is betrapt. Nederland is nu met twee mountainbikers vertegenwoordigd op de Spelen. Rudy van Houts fietst mee bij de mannen. Het weer de komende uren minder buien, meer ruimte voor de zon. Halverwege de avond is het ongeveer 19 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, iets meer wind en dan een graad of 21. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.